4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bijna een kwart van de jeugdzorginstellingen heeft financiële problemen. Dat komt vooral door administratieve druk en hoge personeelskosten. Ook dekken de tarieven die de instellingen met gemeenten hebben afgesproken... lang niet altijd de kosten, blijkt uit een analyse van inkoopcorporatie Intrakoop. De omzet in de hele sector is gestegen en het aantal cliënten nam toe... Toch komen instellingen in het rood omdat ze met minder middelen meer zorg moeten verlenen. Een groep vooraanstaande wetenschappers roept het kabinet op om maximaal in te zetten op het voorkomen van dementie. Dat doen ze in een open brief in NRC. Volgens de wetenschappers is het, is het beleid nu te veel gericht op behandeling van de ziekte. Als er meer aandacht komt voor preventie... kan dat uiteindelijk leiden tot 5000 minder nieuwe dementiepatiënten per jaar... zeggen de wetenschappers. En dat levert dan jaarlijks een besparing op van 2 miljard euro. Onder meer voldoende lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en genoeg slaap zouden de kans op dementie verkleinen. In de Chileense hoofdstad Santiago zijn dit weekend acht mensen omgekomen bij uit de hand gelopen protesten. De protesten begonnen twee weken geleden vanwege tariefsverhoging in het openbaar vervoer. Die maatregel is inmiddels teruggedraaid, maar de demonstranten willen meer hervormingen. Ook zijn ze boos over de hoge kosten van het levensonderhoud. De Groenen in Zwitserland hebben flink gewonnen bij de parlementsverkiezingen. Twee milieupartijen zagen hun aantal zetels in het parlement meer dan verdubbelen. De grootste partij blijft nog altijd de rechtspopulistische SVP. De anti-immigratiepartij komt uit op 53 van de 200 zetels. 12 minder dan voor de verkiezingen. Het weer verspreidt over het land valt een bui. De temperatuur ligt rond een graad of 10. Ook in de ochtend kan er nog een bui vallen. Smiddags klaart het vaker op en wordt het 13 tot 16 graden. Na morgen minder wisselvallig en meer zon. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag! Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been van Zandvoort, op 106.9 CFFM I feel you breathing down my neck when I want space I told you how I feel but nothing changed Am I wrong?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 say. Used to talk for hours nowadays. All the time we're spending is a waste. One no more, anymore. Give the need a wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection no more.